Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Amerikaanse oud-president Donald Trump is aangeklaagd... voor zijn rol bij de bestorming van het Amerikaanse parlementsgebouw in januari 2021. Het gaat om vier aanklachten. Hij wordt onder meer beschuldigd van een samenswering om de VS te bedriegen. Trump moet aanstaande donderdag om vier uur lokale tijd in de rechtbank verschijnen in Washington, D.C. De Amerikaanse zangeres Lizzo is aangeklaagd voor seksueel wangedrag en het creëren van een onveilige werksfeer. In aanklacht van drie voormalige achtergronddanseressen staat onder meer dat Lizzo mensen seksueel intimideert en opmerkingen over hun gewicht maakt. Er wordt ook een incident benoemd in een Amsterdamse stripclub. Lizzo zou haar danseressen daar hebben gedwongen om naakte artiesten aan te raken en bananen te eten die uit vagina's staken. Ook het productiebedrijf van Lizzo en het hoofd van het dansteam worden aangeklaagd. Pieter Omtzigt maakt voorlopig nog niets bekend over zijn politieke toekomst. Dat schrijft hij vanavond op X, het voormalige Twitter. Het nemen van een doordacht besluit en uitstippelen van een pad kost meer tijd dan gedacht, laat hij weten. Omtzigt stelt zijn besluit uit tot na de zomervakantie. In Zwitserland is een Nederlandse klimmer overleden. De man was met een groep onderweg naar de Aguille de Tor, een top van ruim 3500 meter. Kort voor de top werd de groep geraakt door een rotslawine. De man van 36 overleefde dat niet. Een Nederlandse vrouw van 22 raakte gewond. Ook op het Franse eiland Corsica is een Nederlandse bergsporter omgekomen. De 41-jarige man uit Hengelo was zondagavond opgegeven als vermist... nadat hij niet was teruggekeerd van een bergwandeling. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend.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 I'm the honest guy. When I say it, I mean it. I swear I need you all my life. Oh, we need is sympathy if we're going to change our minds. This is no second thought. This is for all.